Net als andere linkse partijen wil de PvdA dat Lubbers zich dinsdag verantwoordt in de Tweede Kamer. Cohen ziet nog steeds niets in een middenkabinet van VVD, PvdA en CDA. Liever zou hij zien dat ook GroenLinks en D66 bij zo'n coalitie aanschuiven. Na het weekend worden de fractievoorzitters door Lubbers geïnformeerd over het voorlopige akkoord dat Rutte, Verhagen en Wilders deze week hebben gesloten. Ze willen onderhandelingen beginnen over een kabinet van alleen VVD en CDA... waaraan de PVV gedoogsteun zal geven. De beoogde premier is VVD-leider Rutte. De UNESCO heeft twee nieuwe locaties de status gegeven van bedreigd werelderfgoed. Het zijn een groep regenwouden in Madagaskar en het Amerikaanse natuurgebied de Everglades. In het Everglades Park in Florida worden dieren en planten bedreigd... doordat veel water uit de moerassen wordt weggesluist naar omliggende steden... De bossen van Madagaskar lopen onder meer gevaar door illegale houtkap. Plaatsing op de bedreigde gebiedenlijst betekent dat de VN acuut geld kan vrijmaken uit het Werelderfgoedfonds. De lijst telt nu 35 gebieden. Deze week besloot de UNESCO de Galapagos-eilanden ervan af te halen, omdat de situatie er verbeterd is. Hardloopster Yvonne Hak heeft bij het EK Atletiek in Barcelona de zilveren medaille behaald op de 800 meter. De Russin Savinova pakte het goud. Het is 18 jaar geleden dat een Nederlandse vrouw succes had op de 800 meter. Bij de Olympische Spelen van 1992, ook in Barcelona, won Elle van Lange toen een gouden medaille op deze afstand. Donderdag was er ook al succes voor Nederland bij het EK Atletiek.